In hetzelfde asielzoekerscentrum in Oosterwijk werd in juli bij een ruzie een man neergestoken en met kokend water overgoten. En in januari werd een jongen van 14 in zijn gezicht gestoken. Het kabinet wil grote telecom- en internetbedrijven beter beschermen tegen vijandige en ongewenste overnames. Bij bedrijven met meer dan 100.000 Nederlandse klanten kan de regering de overname tegenhouden als die de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengt. Staatssecretaris Keizer zegt dat de nationale veiligheid geraakt kan worden... als onbetrouwbare of criminele bedrijven Nederlandse bedrijven overnemen. De barrières tegen ongewenste overnames gelden ook voor grote hostingdiensten, datacenters en internetknooppunten. Booking.com moet eerlijker communiceren over hotelaanbiedingen. Daarover heeft de bookingsite afspraken gemaakt met eurocommissaris Reinders voor consumentenzaken, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Booking.com moet transparanter worden over kortingen en bij de melding nog één kamer over moet verteld worden dat dat alleen geldt voor het aanbod van Booking.com. Volgens eurocommissaris Reinders is niet transparante communicatie van de bookingsite voor veel consumenten frustrerend. Minister Dekker komt met een wet die het makkelijker maakt om radicale organisaties te verbieden. Dat kunnen jihadisten, motorbendes of radicale dierenactivisten zijn. Het gaat om groepen die aanzetten tot haat en geweld... en die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De wet moet het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden geven... om zulke organisaties voor de rechter te brengen. Het weer vanuit het zuiden af en toe regen. Vanmiddag droog en wat zon, verder vrij veel wind... en het wordt ongeveer 12 graden.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 is noche bailamos, te doy toda mi vida.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 到。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 tijd van het jaar met ZFM. ZFM. body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For aprender a controlar. Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Bajando, bajando, eh. Olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh. Y así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 fijne dagen